Ik voel me in mijn eer aangetast door de beschuldiging. Daarom ben ik boos. In elk ander situatie zou iemand je op je bek slaan als je zoiets van mij denkt. Laat even het, het, maar, maar oké. Baudet raakte eerder vandaag al geïrriteerd door vragen over zijn pro-Russische standpunten. Klaver vroeg om de jaarstukken van de partij. Kamervoorzitter Bosma vindt de opmerkingen van Baudet niet kunnen... en heeft hem gevraagd morgen bij hem op gesprek te komen. Bij een grote evacuatie in Haiti zijn 240 mensen door Frankrijk in veiligheid gebracht. Het zijn vooral Fransen, 70 mensen komen uit andere Europese landen. Door het oplaaiende bindengeweld is het onveilig in Haiti. Experts waarschuwen voor een landelijke hongersnood. Khalid Kassem is opgelucht dat hij niet langer verdacht wordt van pogingen tot omkoping. Volgens de deken van de Orde van Advocaten is er geen bewijs. In januari meldde het AD dat Kassem twee cliënten had aangeboden een justitiemedewerker om te kopen. Naar aanleiding van de ophef verdween Kassem als presentator van de BNNVARA talkshow Khalid en Sophie. Die omroep gaat na Pasen in gesprek met Kassem over hun verdere samenwerking. Ajax is begonnen aan een bijna kansloze missie om nog door te gaan in de Champions League. De ploeg van trainster Suzanne Bakker moet een 3-0 nederlaag goedmaken in Londen tegen Chelsea. Toch wil Chelsea-trainster Emma Hayes er niet te makkelijk over denken. And when a team has nothing to lose, they're 3-0 down, play with freedom. They play in a different way to express themselves and they're often the most dangerous opponents. De kwartfinale Chelsea-Ajax is net begonnen om 9 uur. Het weer dan nog overal droog, behalve in Groningen. Het is 10 tot 13 graden. Morgen ook af en toe een bui, maar ook meer zon dan vandaag. En het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ADD. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knopen Nieuwe Nieuwemeer nog 8 kilometer file. En de vertraging is daar 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Kooimeer.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 we only getting older. does it even matter anyway. Focusing on coping with the pain. we only getting older by the day. we only getting older. You know there's no need to run There's no need to hide Whatever comes between us, baby I will push aside lying you heard it all from me I wish there was some way I could make you see I'm dedicated oh, to you can not understand it question.